harte welkom bij het radioprogramma wat je ook een podcast zou kunnen noemen. In ieder geval veel muziek en feiten. Je hoort hem overal, de ruiten. De ruiten? En waar zijn ik die van in tijden dat je je mentale uithoudingsvermogen kunt trainen, dat Super Mario is teruggekeerd in oud miniatuurformaat. En dat de PC-muis niet zijn streken is verloren, maar wel zijn staartje, is er toch maar mooi de connectie. Altijd gezellig en helemaal voor jou. Helemaal voor jou. De, connectie. De De connectie. running around, got me falling down. Tell me you need me. The I need you. Thinking about you doesn't change us now. Oh, I'm way down, way down, broken lately. I keep hoping you say it's not true. Cause I'm drowning in your waters. Feels like I'm not over you, not over you. Don't let me go, don't let me go, don't let me go. Show me that you got me, now don't let me go, don't let no, don't let me go. Don't let me go. Don't let me go. Show me that you love me, but don't let me go. Don't let me go. Whenever you feel lonely, just show me that you got me, but don't let me go. Maybe you're happy. I wanna be happy for you, but all that I know is that we're meant to be. Oh, I'm way down, way down, broken Kelvin Calvin Jones starten deze connectie. Dit is, dit de connectie. Dit is de connectie. We draaiden Don't Let Me Go and Give a Little Love. En deze Maroon 5 Amerikaanse popband uit Los Angeles werd midden jaren 90 gevormd en bleef in 2004 haar internationale doorbraak met het nummer This Love. De debuutalbum Songs About Jane, oorspronkelijk uitgebracht in 2002, groeide in 2004 pas uit tot een wereldwijd succes. Sindsdien heeft Maroon 5 vele grote hits gescoord. Hun grootste hit scoorde de groep echter met eh, eh, Girls Like You, dat was in 2019. Duet met Cardi B, dat in vele landen nummer 1 hit werd. En tot op heden bracht Maroon 5 zes studioalbums uit. De band won eh, vele muziekprijzen, waaronder drie eh, Grammy Awards. Mooie stad, mooie band, altijd. Lekkere muziek van harte welkom in de connectie tussen muziekgeneraties. Je weet het misschien als je het programma vaker gehoord hebt. Wij zitten boordevol muziek en de wetenswaardige feiten daaromheen. We draaien zo dadelijk in het Nederlands eh, het Klein Orkest. En later is al lang begonnen en ook nog in Muziek zonder ondertitels later Jaap en Pommelien omdat ze zo'n mooi nummer hebben gemaakt, nog niet zo lang geleden. In Memoriam gaan we om dat steeds meer mooie en grote artiesten ons ontvallen. Een aantal maanden geleden Bonnie Pointer. Gaan we voor je draaien. Zij heeft ooit een solo nummer gemaakt buiten de Pointer Sisters om. In de best of hebben we vandaag London Beat. We hebben twee keer Rita Ori, Ora moet ik zeggen, in eh, Double Trouble. We hebben She's a Bad Mama Jama. Mooie titel hè? Muziek uit de jaren 80. We hebben een eh, Netflix TV-tune. TV-tune gaan we voor je draaien van Peaky Blinders. Eh, in Off the Records, muziek die je niet zo vaak hoort, maar dat wel verdient. Suco 103. En in meer dan 40 jaar popmuziek gaan we terug naar de jaren 60 met Del Shannon. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren naar uh, De Connectie. Welkom, welkom. De Connectie. De Connectie. Tussen muziekgeneraties. Muziek die je kan verstaan. speler zijn, maar je staat aarzelend langs de lijn, bang om op je bek te gaan. Je durft niet te kiezen, je mocht eens verliezen, zo bang om straks alleen te staan. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt Levend voor de morgen raak je nu je toekomst kwijt. In de boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je straks ook sparen dood. En later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later Later is al lang begonnen en vandaag komt nooit meer terug. Spelend op zeker, tegen alles ingeënt, spring je braaf in het gelid verlangen afgeleerd, je gevoel geamputeerd. Blijf je zitten waar je zit. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor morgen raak je nu je toekomst kwijt. Dan ben je in de boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je straks ook sparen dood. En later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. En vandaag komt nooit meer Later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. Later is al lang begonnen. En vandaag komt nooit meer later. Later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen en vandaag komt nooit meer. De mooie stem van Harry Jekkers. We draaien een Klein Orkest en later is al lang begonnen. Elke band, singer of songwriter heeft een grootste hit. Jazeker, en dat geldt ook voor de London Beat. Straks eh, het verrassende nieuwtje waar je de zanger van de London Beat van kunt kennen. Maar eerst even hun grootste hit. Dit is de Best Of. De The London Beat en I've Been Thinking About You. Hier, hier, hier doseren we in de muziekhistorie. En waar soms helemaal niets te melden is over een nummer wat we voor je draaien, maar het gewoon lekker klinkt, heeft sommige muziek heel veel historie. Net zoals deze band, want het is een eh, popgroep uit Londen. Ze zijn vooral bekend eh, van eh, dit. Eh, ja, dit nummer, nummer 1 hit geworden, een hele dikke uit 1990. Het begin van het succes van London Beat is in Nederland, want ze scoorden met There's a Beat Going On, hun eerste top 20 hit in Nederland. En ze werden gekenmerkt door hun Close Harmony zang. Aanvankelijk was London Beat vooral populair in Nederland. Pas hun vijfde single, die we net draaiden, werd een grote internationale hit. De leden zijn Jimmy, Jimmy Chambers, George Chandler en Jimmy Helms. Zij waren vroeger de achtergrondzangers bij Paul Young voor diens album The Secret of Association. En ehm, Jimmy Helms, die kennen we nog eh, ergens anders van. En eh, dat ga ik je straks laten horen. Na een mislukte poging om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival in 1995 viel de band uit elkaar. Maar in 2003 hergroepeerden ze zich en brachten ze twee albums uit: Back in the High Life en Gravity. En die Jimmy Helms, hè, die kennen we hiervan. fight for what was mine, and I don't intend to lose my crown. But every time I look at you and the beautiful things you do, every single nerve in my body says, Hold it down. So now I'm putting about the fevered word like what must be, must be. come to me. Gonna make you an offer you can't refuse. Gonna put my finger on you like a puppet thing when I pull the string. You're the dancer. Gonna make you an offer you can't refuse. Put my finger on you. Cause I need you so, and I won't take no. ever sit waiting, hoping, wanting something that is never gonna be. Gotta feel deep inside that I need you by my side, and I won't let up, baby, till I do. I know I make you smile. Things will change in a little while. Cause I never say a thing I mean It don't come true. Believe me, I don't wanna hurt you, but my heart won't set you free. Surely you know that you Een footprint in de muziekhistorie. Een lekker nummer, Bonnie Pointer en Your Touch. Een nummer wat toch aan eh, vele aandacht eh, is ontsnapt van ons. Denk ik, ze is helaas overleden in juni 2020. Je kent haar natuurlijk van de Pointer Sisters. Maar ze had ook een bescheiden solo carrière. In 1984 uh, eh, tekende ze bij Private Records. En had ze met dit nummer een bescheiden hit. Ze maakte het album If The Price Is Right. Dat had vooral zinnen prikkelende high energy en disco nummers. En eh, nog in hetzelfde jaar, 84, droeg ze bij aan de songs Heaven en The Beast in Me voor de soundtrack van het al vergeten Dance epo Heavenly Bodies. Aangezien ze geen uitzonderlijk succes had, verdween eh, Bonnie Pointer weer uit de muziekscene. Maar tijdens de jaren 90 trad ze af en toe weer op, met onder andere ook haar zussen. In 1994 was ze aanwezig toen de Pointer Sisters een ster kregen op de Hollywood Walk of Fame. Verder was ze een graag geziene gast bij talrijke Amerikaanse gay pride evenementen. seven year white knuckle ride, killing time, flying high as I held on tight to you, to you. Did I blow my mind on the wild side, singing hallelujah to him every night with you? surviving. Calling out these sheets to see another day. What can I say? I'm surviving. November rain. Is the black dog out running wild again for you? For you. Trying to stream my way to a better life, but a daydream crash like into the sky. Do you? Do you? Cause I'm not gonna lie and say I've been alright. Cause it feels like I've been living upside down. What can I say? I'm surviving, crawling out these sheets to see another day. What can I say? I'm surviving, and I'm gonna be fine. I'm gonna be fine. I think I'll be fine. Ooh. I'm gonna be fine, I'm gonna be fine. I think I'll be fine. De connectie, wetenswaardig. We draaiden Surviving van Bastille. En wist je dat de computermuis zijn 50ste verjaardag heeft gevierd? De staart is inmiddels verloren gegaan. En er zijn tegenwoordig ook modellen die niet veel groter zijn dan een echte muis. Ze worden steeds kleiner en steeds handzamer en steeds ergonomischer. Eh, deze mini-muis die kun je aan drie verschillende apparaten hangen van PC tot Mac tot iPad. Want ik blijf het altijd nog een beetje lastig vinden op zo'n iPad of een tablet. Om dat zonder muis te doen. Trouwens, is er bij jou thuis ook altijd een beetje strijd tussen de Apple Eyes en de Android Eyes. Mag ik ze zo even noemen. Bij ons wel. En dat levert altijd wel hilariteit op. Double Trouble. I with you last night. Instead of going out to find trouble, that's just trouble. I think I run away sometimes. Whenever I get too vulnerable, that's not your fault.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 En ze schrijft ook sommige van haar nummers zelfs Ze had internationale grote hits. En eh, Ritual was een hele grote in 2019. Let You Love Me in 2018. En de jaren daarvoor had ze deze hits ook van dezelfde formaat grote. Van harte welkom bij de connectie tussen muziekgeneraties, muziek, items en wetenswaardigheden. Want zo dadelijk hebben wij nog Jaap en Pommelien voor je in muziek zonder ondertitels. We gaan uit de jaren 80 een heerlijk nummer draaien met een heerlijke titel. She's a bad mama jamma. Je gaat hem bijna zingen. We hebben een leuke tv-tune van eh, Netflix van Peaky Blinders. Een eh, enorm populaire serie. We gaan eh, off the record met Suco 103. Dat item hebben we in het leven geroepen omdat er heel veel muziek is. Misschien wel veel meer muziek onbekend dan muziek die je kent. En uit dat enorme arsenaal onbekende muziek halen wij soms even wat pareltjes om aan je te laten horen. Dat doen we vandaag weer. In meer dan 40 jaar popmuziek dan gaan we ver, ver terug in de tijd met Del Shannon en een nummer wat je kent uit uh, eh, Tall Ernie en de Shakers.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 She's boxy classy, oh, sexy sassy. She's heavenly, a treat for the eye to see. She's real, oh, she's that. Got all the curves a man like. Oh, she's real, oh. je ook nagedacht over wie dit ook alweer is? Ik kan je uit de droom helpen. Het is uh, Carl Carlton. Ze is een slechte mama, Jamma. Ze is gebouwd en ze is gestapeld, is de letterlijke vertaling. She is a bad mama, Jamma. She's built and she's stacked. Ja, het nummer is geschreven door Leon Haywood En het werd een grote R&B-hit waarmee Carl in 1982 een Grammy Award-nominatie kreeg... voor beste R&B vocale uitvoering. Het nummer piekte op nummer 22 in Amerika en werd goud stond 21 weken op de hitlijst daar, zes weken langer dan zijn grotere hit Everlasting Love. bereikte nummer 34 in Engeland en She's a Bad Mama Jamma stond ook acht weken op nummer 2 in de R&B en Soul hitlijst. Zijn daaropvolgende album, wat gewoon Carl Carlton heet, werd goud in 1981. En She's a Bad Mama Jamma is sindsdien een hoog bestanddeel van verzamelalbums en soundtracks geworden. En wordt vaak gesampled in rapmuziek, waaronder Foxy Brown en Drew Hill's Big Bad Mama. De collectie TV-tune. coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Paper in his red right hand. But he's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. serie op Netflix, Peaky Blinders. Wij kijken hier in de connectie naar de muziek die hoort bij de series. Heb je hem gevolgd, de serie? Dan heb ik hem eh, niet hoeven afkondigen, want dan heb je de muziek ongetwijfeld herkend. Want elke keer als je Netflix opstart en deze serie aanzet, dan hoor je natuurlijk deze muziek. En dan klinkt dat je bekend in den oren. Off the record. De connectie.